Oelase zat drie maanden vast nadat ze met 29 anderen... tijdens een actie in het Noordpoolgebied door Rusland was gearresteerd. President Poetin heeft de activisten gratie verleend. Verkeer in de Alpen wordt ernstig gehinderd door sneeuw- en lawinegevaar. In Zwitserland rijden minder treinen en op de weg kan het gevaarlijk zijn. In de noorden van Italië varen minder veerboten en worden vliegtuigen omgeleid. Het stormt al een paar dagen in de Alpen. Gisteren moest in Tirol in Oostenrijk een groep wintersporters uit een gondelbaan worden gered vanwege de harde wind. In de Thaise hoofdstad Bangkok is bij rellen een agent om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond, net als tientallen betogers. De kwam in actie toen betogers een stadion probeerden binnen te dringen... om daar voorbereidingen voor de verkiezingen te verstoren. Tegen de verkiezingen is veel verzet in Bangkok... omdat ze vrijwel zeker worden gewonnen door de huidige premier Yingluck Shinawatra. In delen van Apeldoorn en Hoogsoeren zaten vanochtend zeker 1600 huishoudens zonder stroom. Inmiddels is er een oplossing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens Omroep Gelderland hadden de mensen ook geen water. Of dat probleem nu ook is verholpen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft onderschat hoeveel cadeaus dit jaar via internet zijn gekocht. Het bedrijf had te weinig ruimte in vrachtvliegtuigen gereserveerd en dus hadden niet alle klanten hun bestelling op tijd in huis. Online winkel Amazon doet onderzoek. Volgens Amazon had UPS kunnen weten dat steeds meer mensen hun kerstcadeaus op internet kopen. Het weer, is bewolkt, de zon breekt maar af en toe door. Op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt een graad of 7.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 Christmas, they sold me a night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn saw him and through his disguise. wish you a great new year. All anguish, pain, and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, no hell, be hell on hell. The Christmas we get, we deserve.